in you. Als we together zijn en ik bij je ben, doen we het al over again. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, jij bent mijn lady. Don't let me love you vanaf is so long off of us. all what it do is single for you. Oh, ay, ay, ay, ay, only for you. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bend the lady. Come let me love you vanaf. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bend the lady. He's no longer the gewacht, al wat ik doe is enkel for you. Oh. आप नीट ऑफ माई में krampen in hun lijf ik in het hoge gras. Wat voor honden is verboden, kom mij hier heel goed van pas. Bye. mijn ballon, mijn ballonnetje. Mijn ballonnetje die loopt steeds leeg. Er zit een gaatje in het naadje. Ik blaas me haast te pletter op die rotballon. Aspirintje, een aspirintje, wat bonkt heb in mijn kop. Ja, net als je ze nodig hebt, dan is het buisje op. Een, een, ik er een van bij stranden. al speciaal gouden stranden voor jou. Doen verlangen naar Spanje, land van vakantie zo fijn. Even de zorgen vergeten, dansen bij het licht van de maan. Duimen de palmen en sangria, Spanje, we komen eraan. Oh, cool. en over en wij. Mooie meisjes, een beetje pikant, Legen achter mij op het goudgele strand. Signorita, dans de flamenco met mij. Heerlijk dronend en bruin, de brand van je is een vakantieland. Rita. Huil niet, want ik kom terug. Kus mijn lach, signorita. Vraag je, vergeet me niet vlug. Weer even de zorgen vergeten. Dansen bij het licht van de maan. Blijven de palmen en sangria. Dan laat ik jou nooit meer gaan. de rozen en de wijn. Mooie meisjes, een beetje pikant, liggen naast mij op het goudgele strand. Signorita, dans de flamenco met mij. Heerlijk dromend en braaiend, een trap van je is mijn vakant. kan. Liggen naast mij op het hoofd in het strand. Senorita, dans de flamengo met mij. Heel dromend en bruin, me brand van is mijn vakantieland. Heel dromend en bruin, me brand van je blijft mijn vakantieland. Nou ja, je kunt weer terug naar Spanje, hè? Het volle plaatje is een verzoekje nog. Die is blijven liggen. Die is speciaal voor de orenbijter. En 1, 2, 3, hij weet wel van wie. Ik blijf altijd aan je denken. Nou, ik hoop dat je altijd aan blijft denken. Heb ik speciaal een plaatje voor je opgezocht. Daar komt die van Danny Christian. Moet maar eens goed luisteren, Ik vraag me af mijn lieve schat, waarom moest jij zo zijn? Waarom ging alles geluk voorbij? Het doet me zoveel pijn, het zal nooit meer als vroeger zijn. Mijn allereerste grote liefde nooit meer vergeten kan. Ja, oma, mooi hè? Dat ben jij steeds voor mij gebleven. Elke nacht droom ik daar nog van. Mijn allereerste zoveel tederheid. Dat is voorgoed, verleden tijd, een allereerste. the blaze. oma, dat denk ik, mijn eerste, alle, oh nee, mijn allereerste grote liefde. voor is speciaal uh, voordat de mannetje daar in zoekt met de kale koppie. Hij weet wel wie ik bedoel. Hè? Op dat eiland in de, in de zon. Nou, eh, hier komt die Jentje. zou je wensen dat je er voor altijd blijven kon. Het gebeurde op het strand en alles was oké. Je ogen waren net als parels in de zee. Jij keek, ik wist meteen, jij bent voor mij alleen. Naar dat eiland in de zon wil ik terug voor jou alleen. Als het dat voor jou en mij geluk begon. Op dat eiland in de zon, zou je wensen dat je er voor altijd blijven kon. Die dagen waren wij gelukkig met elkaar. Maar het afscheid kwam, het deed me pijn, want jij bleef daar. Ik weet nog goed hoe het begon naar dat eiland in de zon. Kom ik weer bij jou en zeg je dat mijn liefde overkomt. Oh, dat eiland in de zon. Was het dat voor jou en mij geluk begon? Oh, dat eiland in de zon. Zou je wensen dat je er voor altijd blijven kon? eu wyjańdź nowy. Is een goede instrumentale. Een volle plaatje, die draai ik speciaal voor mijn twee kleindochters, Samara en Diandra. En die plaat die zat nog heel gek, maar die staat zelfs heel hoog in de Nederlandse top uh, eh, 20, hè? Dan komt die aan, eh, Samara. Wie is de bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang? Roodkapje, roodkapje, roodkapje, waar ga je heen? met een vreemde en het goed op je schoen. Geen domme dingen doen. Roodkapje, ja. Roodkapje, ja. Roodkapje, waar ga je heen? mooie plaat. En dan nog een top 20 ook. Nou, uh, de volgende plaatje is eentje van Gerrit Uitenberg. Hoor, hij speelt een orgel. Ehm, eh, What's Going On. What's Going On, die is van Oscara bedoel je? Ja, nummer 11. Nummer 11. Ja. Goed, ik druk nummer 11 in. Ja, is goed. En dan krijgen we dit. en Biek en oude stereo. papo decal. kwam van de kou. Van de kou vriezen. Doe je kan het ook, doe je kan het ook, doe je kan het ook. Wow, go Want het kan vriezen. Het kan Dat is niet zo mooi, dat is niet zo mooi, dat is niet zo mooi. Piep, papa, het is blauw van de kou. Bovenop een berg op een lawine naar beneden. We komen eronder met z'n twee. Ik kan wel wat hebben met een flinke knul. Maar dit ging met de ver, 40 graden over nul. Had ik maar geluisterd wat mijn moeder altijd zei, doe iets. Niks aan. Het is elke keer hetzelfde, doe iets niks, dan is toch zo gedaan. En piep, papa, blauw van de kou. En piepapau, de broek is te nauw. En piepapau, er zit een scherm in mijn mouw. En mijn hond die is trouw. En het beste zie je nou. lauw. En piep, het is een fijne vrouw. En van de wouw? Of zit je in de kou? Een piepapa, we gaan naar huis en gauw. Een piepapa, pa, pa. pictures or vertelde werd over jou. Toch had je vaak een ander? Nee, je nam het niet zo nauw. Doe wat je wilt, maar kom nooit meer bij mij. De liefde is voor jou voorgoed voorbij. mijn hart aan verloren. Ai, ai, ai, Zilveren sterren die stralen van ver slechts daar kan het nog mooier zijn. Zorgen verbleken dit land ter steken in Mexico. Ai, ai, ai, ai. zitten en ik sta totaal perplex. Hey, jij bent het. Naast jou komt wat vrij, dus ik blijf niet langer staan. Snel pak ik een stoel. maar stappen, want ik heb nog wel wat doen. Ik weet ook nog een beentje, dat speelt hier om de hoek. Ga nou met me mee. Rudy Krosman. U luistert naar de radio van Baren. U kunt bellen 021 54 203 57. We draaien tot 12 uur en dan is het de laatste keer. Hier komt Klaas Wonderlich met Tico Tico. want waar is dan het eind? Ik ben gewoon tevreden dat jij mijn meisje bent. Als stort de wereld in elkaar en zijn we dan in groot gevaar. Als jij maar van me houdt, al heb ik alleen een oude fiets. Als die gejat wordt heb ik niets. Als jij maar van me al krijg ik nooit een goede baan, is het op zo goed misgegaan. Dan alles aan me Al moet ik wonen in een tent en al verdien ik haast geen cent. Als jij maar van me houdt. Er is nog veel ellende, dat zie je op tv. Niet overal is vrijheid dat is toch niet oké. De supermachten willen, de wereld is nabij. Maar ik heb van jou genoeg schat, met jou ben ik nog blij. Al stort de wereld in elkaar en zijn we dan in groot gevaar. Als jij maar van me Al heb ik alleen een oude fiets, als die gejat wordt heb ik niets. Als jij maar van me houdt. Al krijg ik nooit een goede baan, is het op school goed misgegaan. dan alles laat me daalt. Nou. Al moet ik wonen in een tent en al verdien ik daar geen cent. Als jij maar van me houdt. geheim hoort bij de nacht. Misschien komt er een ander land. Ik word dan even One. ik Maar ik bezit toch alles, het mooiste van de wereld, als ik jou dicht bij me heb. Want jij geeft mij het gevoel waar ik met liefde bedoel. Dicht mij jou te zijn, maar neem ik het volle risico. Als ik jou verlies, dan raak ik sowieso van mijn apropos. En daarom, schat, wil ik je sowieso. Ik wil je sowieso, slechts voor mij alleen en dat was altijd. respect voor elke gek met heel veel geld of Cadillac. Je kijkt zo hoog tegen hem aan, maar achteraf blijkt er niks aan. Een doodgewone marionet, die moet gewoon ook naar het toilet. En trekt die door na elke keer, dan speelt hij weer de mooie meneer. Ergens steekt nergens iets achter. Ergens stelt niemand iets voor. Louter lucht die verlicht, wie de waarheid steekt, die licht. En wie zwijgt, die licht zichzelf voor. Ergens steekt nergens iets achter. Alles blijkt anders te zijn. Wat je leest in de krant en je denkt dan naar de hand. is het waarheid of is het schijn? in de politiek. Die stelt niks voor, die is komiek. Hij roept een zus, hij blijft een zo. Maar zijn geschreeuw is enkel show. Daar staat een man in uniform. Met een gezag, dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich s'avonds uit. Stelt hij niks voor, geen moer, geen fluit ik nergens iets Ergens stelt niemand iets voor. Louter lucht die vervliegt, wie de waarheid spreekt, die wiegt. En wie zwijgt, die wiegt zichzelf voor. Ergens steekt nergens iets achter. Alles blijkt anders te zijn. Wat je leest in de krant en dan denk je naar de hand. Is het waarheid of is het schijn? Paul loopt al lang na middernacht Op zoek naar klanten langs de gracht Ze noemt haar prijs en stapt voorin Hij is al grijs, hij trapt erin Het is een kerel als een boom Zij rijdt alleen met een condoom Maar toen puntje bij paaltje kwam Bleek zij geen vrouw, maar was ze man Ergens steekt nergens iets achter. Ergens stelt niemand iets voor. Louter lucht die vervliegt, wie de waarheid spreekt, die licht En wie zwijgt, die ligt zichzelf voor. Ergens steekt nergens iets achter. Alles lijkt anders te zijn. Wat je leest in de krant en je denkt dan naar de hand. Is het waarheid of is het schijn? Wat je leest in de krant, maar dan denk je na de hand, is het waarheid of is het was er een stil verdriet. Waar hij ook ging, vergeten kon hij niet. Dan hoorde hij de woorden die ze zei. Al doet de pijn, het is voor goed voorbij. hield hij van haar. Zijn leven lang alleen van haar. Een nieuwe liefde heeft hij nooit bekend. Enkel haar weet stond in zijn hart gebleven. eens voorbij. En komt het terug, eens hield ze toch van mij. Een leven lang, een leven lang, hield hij van haar. Zijn leven lang. Boedel die hond gaf zijn leven nog een zin. In al de brieven die hij aan haar stond op het einde dat hij een bleef. Een leven lang hield hij van haar. Zijn leven lang. zie ik al het strand. Want ik had al lang de zon niet meer gezien. Ik zie me daar weer liggen, hand in hand. Met die knappe visser uit dat dorpje bij de zee. Antonio, hij heeft op mij gewacht. Ik breng dan uit Holland al mijn liefde voor hem mee. En ga met hem dansen heel de nacht. vakantie gaat ook weer Ik vraag me af waar jij nu bent. Misschien al lang een ander bent. Ik geef het toe, ik heb een fout begaan. Dat ik je hier toen uit mijn huis liet gaan. Ik ben alleen maar toch niet vrij. Het spijt was jij nog maar bij mij. Ik heb nog nachten lang die dromen, waarin je even bij me bent. De wereld gaat dan voor mij open, jou heb ik in die droom Ze fluistert zachtjes steeds mijn naam. Toch moet ik zonder jou nog leven. Slechts in mijn droom zul jij bestaan. And long he Droh. vriendschap liefde wordt voor jou en mij. Komt wat ik altijd wou, zo heel dichtbij. Ik heb zo vaak verlangd naar het moment. Dat ook jij in mijn ogen de liefde herkent lang als ik je ken, ben ik jouw vriend. Op al jouw nog nooit de rust die ik voelen zou als ik jou ooit had gekust. Jij gaat me vaak voorbij. Nou luister, dit was dan mijn laatste plaatje en ineens overniek het van me weer over. En ik wens jullie nog een hele prettige avond. Ik zeg, en, uh, niet zeggen tot horens. Misschien nog wel een keertje tot horens, maar... Eh, een keer s'nachts een keer. kan een keer s'nachts draaien wel. <laughs> en, en, eh, en dan draai je alleen Duitse en echte goede muziek dan. Ah, haha, en schaaf, uh, het Hollands maar een keer af. Nou, zelfs bedankt. En <laughs> ik zou zeggen, nog veel luisterplezier. Voor jou en mij is die ons. vriendschap liefde wordt op dat moment, dan heb jij in je hart.